uur. Teertstra met het NOS-journaal. In een flat in Venlo is een grote explosie geweest. Volgens de nieuwssite 1 Limburg is er één gewonde... die met zware brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht. De voorgevel van de flat is zwaar beschadigd. En 1 Limburg zegt dat het hele flatblok met 96 appartementen erin is ontruimd. Zo'n 40 bewoners zijn in de buurt opgevangen. De brand die volgde op de explosie is inmiddels onder controle... Waarschijnlijk is een gaslek de oorzaak. De brandweer onderzoekt de andere appartementen. Italië wil dat de Europese Unie vluchtelingen gaat opvangen in Libië. Daar moet worden bekeken of ze naar Europa mogen komen, zegt premier Renzi. Hoe dat er in de praktijk uit moet zien, zei hij er niet bij. Italië kan met een enorme toestroom van migranten die vanuit Libië de oversteek wagen. Brussel overlegt over maatregelen, zoals het herverdelen van de migranten, maar Renzi noemt die volstrekt onvoldoende. Hij zegt dat Italië Europa pijn gaat doen als er niet meer tegen de vluchtelingenstroom wordt gedaan. Mogelijk bedoelde hij dat Italië de grenzen openzet en alle migranten Europa in laat reizen. In Turkije wordt aan de zuidelijke grens overspoeld door duizenden Syrische vluchtelingen. Zij zijn op de vlucht geslagen voor hevige gevechten rond de stad Tel Abiyad in het noorden van Syrië. Tel Abiyad is al ongeveer een jaar in handen van terreurgroep Islamitische Staat. Koerdische strijders zijn nu een offensief begonnen om IS uit de stad te verdrijven. De vluchtelingen hadden eerst het hek langs de grens vernield om Turkije in te komen. Daarop besloot de Turkse regering om de grens te openen.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 We gaan nog een uurtje New Age muziek draaien. En 15 nummers hebben we te gaan. We beginnen met Sounds from the Circle, nummer 7 alweer. En het is een compilatie van New Age muziek van de Circle Artist, zo noemen ze dat zichzelf. En daar zitten nog wel een paar artiesten bij, bij dat clubje. Goed, we gaan er maar eens lekker voor zitten. De playlist kan je terugvinden op peacefulradio.eu. En ik wens je heel veel luisterplezier. tunala tunala da on mandoba tunala tunala tunala da on mandoba Ase tunala da kumanya tunala da kumanya la so Ase toma lara kumanya, toma lara kumanya la so. Tumala, thumala thumala nakoti yon tumala, tumala, thumala thumala nakoti yon maloba ase thumala nakomanya thumala nakomanya laso ase thumala tumala thumala nakomanya laso Pite Pignani the suona